Het blijkt uit metingen van een Belgische instantie die wachtlijsten in de gaten houdt. Ook het aantal Duitsers, Fransen, Britten en Luxemburgers dat voor een ingreep naar België gaat neemt toe. Nederlanders die de wachtlijsten in eigen land zo omzeilen vormen met bijna 60% veruit de grootste groep. Volgens een woordvoerder van de Belgische instantie zijn vooral orthopedische en cardiologische ingrepen populair. Het Britse verzekeringsbedrijf Lloyd stelt een miljoen euro ter beschikking voor tips over de juwelenroof twee weken geleden in Cannes. Toen werden uit het Ritz-Carlton Hotel sieraden gestolen ter waarde van ruim 100 miljoen euro. De Israëlische eigenaar van de juwelen had zijn bezit bij Lloyds verzekerd. Morgen verschijnt in de Franse kranten een advertentie met de voorwaarden om voor de beloning in aanmerking te komen. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik krijgt geen toestemming om een studie te volgen aan de Universiteit van Oslo. Volgens de universiteit komt hij daarvoor studiepunten tekort. Breivik's aanvraag voor een studie deed veel stof opwaaien. Sommige docenten wilden niet meewerken aan onderwijs voor Breivik... die een straf uitzit van minstens 21 jaar... wegens de terreuraanvallen in Oslo en op het eiland Utøya in de zomer van 2011. Hij doodde 77 mensen. het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle Amerikanen in Jemen opdracht gegeven het land te verlaten. Volgens de VS is het dreigingsniveau in Jemen uitzonderlijk hoog. Ook het aantal Amerikaanse diplomaten en functionarissen in Jemen wordt daarom verminderd. In verband met het gevaar voor een terreuraanslag was de Amerikaanse ambassade al gesloten. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen blijft deze week dicht. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en mogelijk flink wat regen. Voornamelijk in het oosten. En het wordt dan 21 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Amsterdam-Lelystad eh, staat 2 kilometer file tussen Knoopend Muidenberg en Almere Poort.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 You're my spark of nature's fire sincere. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. to my mélodie.